Kees Groot met het NOS-journaal. Spanje veroordeeld tot zeven jaar cel wegens drugsmokkel. De Nederlander probeerde 25.000 ecstasypillen mee te smokkelen in een nekkussen. De douane betrapte de man op de ferry van Rotterdam naar Hul. De passagier viel op omdat zijn kussen wel erg zwaar was. Op een röntgenfoto zagen de agenten al snel dat het vol pilletjes zat. De straatwaarde van de drugs zou 270.000 euro zijn... De man gaf toe dat hij was betaald om de drugs naar Groot-Brittannië te smokkelen. De Amerikaanse politie heeft de oud-topman van een Ierse bank gearresteerd. Het gaat om David Drum, ooit de hoogste baas van de Anglo-Irish Bank. Die moest in 2008 genationaliseerd worden wegens wanbeleid. De bank bleek in het geheim miljoenen te hebben geïnvesteerd... in de kwetsbare Ierse onroerend goedmarkt. De affaire kostte de Ierse staat 30 miljard dollar... en leidde tot een diepe crisis in het land... Drum vluchtte na zijn ontslag naar Amerika. Nu heeft Ierland om zijn uitlevering verzocht. Dinsdag zal een Amerikaanse rechter bepalen of dat inderdaad gebeurt. Wat de aanklacht is tegen Drum is nog niet bekendgemaakt. Hij bood eerder dit jaar al excuses voor zijn rol in de crisis aan. Op Madagaskar hebben vier mannen zware straffen gekregen voor hun rol in een lynchpartij op twee Europeanen en een landgenoot. De drie werden vermoord omdat gedacht werd dat ze achter de moord op een achtjarig jongetje zaten. De Europeanen zouden orgaanhandelaren of pedofielen zijn, was het gerucht. De rechter legde de vier mannen levenslange dwangarbeid op. In totaal stonden 37 mensen terecht die bij de linkspartij betrokken waren. Het is nooit duidelijk geworden hoe het jongetje om het leven is gekomen en wie de echte daders waren. Wel was duidelijk dat de Europeanen niets met de zaak te maken hadden. Het weer, het is een heldere nacht met op sommige plekken vorst aan de grond. Morgen overdag zonnig en droog en een graad of 12. Door de schrale oostenwind voelt het kouder aan.